Het orgel is zo dikwijls al bezongen. Ons vieren dat is bekend. Het heeft me vaak tot luisteren gedwongen. Niet mij alleen maar iedereen. Een melodietje uit prijs verleden. klinkt op het orgel bij ons in de straat. Ik denk aan toen en glimlach eens tevreden. Een melodie, melodietje uit het grijs verleden klinkt op het orgel als een oude refrein. Van drie hoog gooi, men zijn dus naar beneden. altijd zijn. Wij blijven staan, soms even in gedachten, wanneer het speelt, ons nooit verveelt. Wij blijven staan, op pleinen en op graven. De trommel slaat, in drie kwart Een driehoek gooit, met seintjes naar beneden. Zo is het nu, en zal het altijd zijn.